Nieuws van 6 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Politieman Darren Wilson, die in Ferguson de ongewapende tiener Michael Brown doodschoot, wordt niet vervolgd. Volgens een onderzoeksjury is niet vastgesteld dat het om een misdaad ging. Zo spraken veel getuigen elkaar tegen en kwamen verklaringen niet overeen met het bewijs dat is gevonden. De dood van de zwarte tiener leidde in augustus tot wekenlange protesten en rellen. Na de bekendmaking is het opnieuw onrustig in Ferguson. President Obama heeft nogmaals opgeroepen tot kalmte. De familie van de tiener is diep teleurgesteld en roept op tot vreedzaam protest. Bianca Krijgsman heeft in New York de Emmy gewonnen voor beste actrice. Krijgsman was genomineerd voor haar rol in de tv-film De Nieuwe Wereld... waarin ze een Norse schoonmaakster speelt in het asielzoekerscentrum op Schiphol. De International Emmy Awards worden jaarlijks toegekend aan de beste internationale tv-producties. Het Drentse dorp Oranje krijgt geen 1400 asielzoekers, maar maximaal 1000. Dat heeft de burgemeester gezegd op een speciale raadsvergadering. Die was belegd omdat de inwoners in het kleine dorp zich zorgen maken over de grote aantallen asielzoekers. De burgemeester erkende dat er bij de afspraken over de vluchtelingen fouten zijn gemaakt... en gaat met het COA over het aantal asielzoekers in Oranje overleggen. Rechters maken zich zorgen over de afhandeling van lichte, eenvoudige zaken door het Openbaar Ministerie. Door een nieuwe werkwijze die vorig jaar is ingevoerd komen daar geen rechters meer aan te pas. Volgens voorzitter Bakker van de Raad voor de Rechtspraak neemt nu voor rechters de werkdruk toe omdat alleen de zwaardere zaken voor hen overblijven. Bovendien leidt de methode voor verdachten tot een strafblad wat lang niet iedereen weet.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 You look like you nooit weten wat jouw droom was. Geen idee.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 is going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 Keep 神，哈哈。 From where the girl them a wear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 you. I don't wanna change you. I don't wanna change your mind. I just came across a manger where there is no danger, where love has eyes, it is not blind. return to innocence. Yeah, yeah. before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 around oh, <laughs> yeah. playing the field. That's when I find.